Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël beschuldigt de VN ervan dat noodhulp lang blijft liggen in Gaza... voordat het wordt uitgedeeld aan de bevolking. Bij een zuidelijke grensovergang ligt de inhoud van 600 vrachtwagens... te wachten tot die wordt opgehaald door de VN, zegt een Israëlische hulporganisatie. Israël heeft onlangs de toevoer van noodhulp naar Gaza opgevoerd onder internationale druk. Een Vietnamese vastgoedmagnaat is ter dood veroordeeld in de grootste fraudezaak ooit in het land. Ze zou voor bijna 12 miljard euro hebben gefraudeerd met leningen aan nepbedrijven. De Saigon Commercial Bank leidde daardoor een miljardenverlies en moest door de Vietnamese overheid worden gered. Ook kocht ze overheidsfunctionarissen om. De magnaat gaat tegen het doodsvonnis in hoger beroep. De muziek van Taylor Swift is na twee maanden weer terug op TikTok. Begin februari trok muzieklabel Universal als een artiesten terug van de video-app... vanwege een conflict over de vergoedingen. Het is de vraag of dat nu is opgelost. Volgens de Financial Times kan Swift zelf bepalen waar haar nummers te horen zijn... omdat ze zelf alle auteursrechten heeft. En volgende week verschijnt haar nieuwe album of en wanneer andere Universal-artiesten zoals Billie Eilish en Harry Styles terugkeren op TikTok is niet bekend. Drie vissers uit Micronesië zijn na ruim een week gered van een onbewoond eiland. Ze waren met hun boot in een storm terechtgekomen en de motor was beschadigd geraakt. Ze overleefden op kokosnoten en water uit een bron. Intussen was er in de Stille Oceaan een zoektocht begonnen naar de drie... in een gebied zo groot als vier keer Nederland. Ze werden vanuit een vliegtuigje gezien doordat ze met palmbladeren het woord help hadden gevormd. Afgelopen zomer werd een Duitser gered van een onbewoond eiland in de Bahama's... dankzij de letters SOS in het zand. Het weer, vannacht wat lichte regen, minimaal rond 12 graden.